Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen op de grens tussen Syrië en Libanon... zijn dinsdagavond twee Syrische soldaten om het leven gekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Het Libanese ministerie spreekt voorlopig van één dode. Bij de aanvallen kwam ook een medewerker van het Rode Kruis om. De Israëlische luchtmacht richtte zich op grensovergangen in de provincies Tartus en Homs. De aanvallen volgden kort na een toespraak van president Biden... waarin hij een bestand aankondigde. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op de recente aanvallen. Premier Schoof is blij met het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah... dat vannacht om drie uur Nederlandse tijd ingaat. Schoof noemt het belangrijk dat alle partijen zich eraan zullen houden... zodat burgers aan beide kanten van de grens tussen Israël en Libanon... weer veilig naar huis kunnen. Minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken noemt het tijdelijk staakt het vuren een cruciale stap. Hij bedankt de VS en Frankrijk voor hun werk. Die twee landen speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van het bestand. In Groot-Brittannië is een Amerikaan opgepakt die meer dan 20 jaar werd gezocht door de FBI. De man zou verantwoordelijk zijn voor twee aanslagen in Californië in 2003. Hij heeft volgens de FBI banden gehad met extremistische dierenrechtenactivisten... en aanslagen uitgevoerd op een biotechnologisch bedrijf en een voedselfabrikant. Er raakte niemand bij gewond, maar volgens de Amerikaanse justitie was het wel zijn bedoeling om hulpverleners te treffen. Feyenoord heeft in de Champions League gestund tegen topclub Manchester City. Hoewel de Rotterdammers lange tijd afleken te stevenen op een forse nederlaag in Manchester... vocht Feyenoord zich terug in het laatste kwartier van de wedstrijd. De stand ging van 3-0 naar 3-3 dankzij goals van Moussa, Jiménez en Hanchko. Het weer.